Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De militaire koeplegers in Niger hebben het luchtruim gesloten. Dat meldt een woordvoerder van de junta. De dreiging van militair ingrijpen van de omliggende landen wordt steeds groter... omdat die een ultimatum hebben afgekondigd. De koeplegers in Niger moeten de staatsgreep terugdraaien... en de afgezette president Bazoum opnieuw installeren. Maar daar lijkt de junta geen gehoor aan te geven. Die zeggen hun grondgebied te zullen verdedigen. De hoeveelheid plastic soep in de oceaan is veel minder groot dan 20 jaar lang werd gedacht, meldt Trouw. Eerdere schattingen liepen op, op tot 300 miljoen ton plastic in de oceanen... maar het blijkt 3,2 miljoen ton te zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ze baseren zich op meer dan 20.000 metingen over de hele wereld. Volgens de onderzoekers brengen vooral de rivieren veel minder plastic naar de oceanen dan gedacht. De film Barbie heeft de grens van 1 miljard dollar gepasseerd. Barbie draait nog volop in de bioscopen, maar komt nu in de buurt van blockbusters... als de laatste films van The Lord of the Rings en Harry Potter. Daarbij is het de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur in haar eentje... een opbrengst van 1 miljard dollar bereikt. De film die tot nu toe het meest heeft opgebracht blijft Avatar uit 2009. Die haalde bijna 3 miljard dollar op in de bioscoop. En op het ATP-toernooi in Washington heeft Tallen Griekspoor verloren van de Brit Daniel Evans. Evans won de eerste set met 7-5. In de tweede set stond het 2-2 toen de wedstrijd anderhalf uur moest worden stilgelegd vanwege regen. Evans bleef, nadat, bleef na de wedstrijd nog steeds te sterk voor Griekspoor. Versloeg hem in twee sets. Dat was voor beide de eerste keer dat ze in een finale op een ATP 500 toernooi stonden. Het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui. Het is zo'n 12 tot 14 graden. Komende ochtend is het bewolkt. en valt er in het oosten nog een bui.